In Friesland en Overijssel worden inwoners en bedrijven opnieuw opgeroepen om zuinig te zijn met drinkwater. Het watergebruik ligt nu 30% hoger dan normaal, ondanks de vakantie. In sommige delen van Friesland komt daardoor minder water uit de kraan. Het advies is om geen drinkwater te gebruiken om de tuin te sproeien of ramen te wassen en om kort te douchen. De provincie Overijssel waarschuwt dat het gebruik omlaag moet... omdat er anders mogelijk een verbod komt voor bedrijven en boeren om grondwater te gebruiken. De politievakbonden hebben het nieuwe CAO-voorstel van minister Grapperhaus officieel afgewezen. Politiebond NPB noemt het totaal ontoereikend. De bonden hebben het voorstel voorgelegd aan duizenden leden. Die vinden 7% loonsverhoging over drie jaar te weinig. En ook gebeurt er volgens hen te weinig aan de werkdruk. Zeker 600 Afrikaanse migranten zijn in Marokko de Spaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Ze klommen over de hoge stadsmuur van 6 meter. Honderden anderen werden tegengehouden door de Marokkaanse politie. Over en weer werd extreem veel geweld gebruikt. De politie heeft zes verdachten van grootschalige digitale aanvallen opgepakt. Ze komen uit Drenthe, Friesland en Groningen. De zes deden de DDoS-aanvallen via de website Webstresser... waar mensen tegen betaling aanvallen konden bestellen. In april werd die website uit de lucht gehaald. Arnaud Demare heeft de 18e etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. Demare won in Po voor zijn landgenoot Christophe Laporte en de Noor Alexander Christophe. Het weer. Vanuit het zuidoosten trekken onweersbuien over het land. Mogelijk met hagel en windstoten. Vannacht blijft het met 22 graden uitzonderlijk warm. Morgen opnieuw 30 graden aan zee tot lokaal 37 in het binnenland. Zaterdag minder warm en kans op een flinke bui.